Jeroen van Kan met het internationaal. Journaal. In de eerste negen maanden van dit jaar heeft Duitsland bij grenscontroles 53.000 mensen tegengehouden. Bijna de helft daarvan is teruggestuurd. Ook zijn er bijna 1200 mensensmokkelaars opgepakt, zeggen de autoriteiten. Duitsland controleert aan de grenzen met Zwitserland, Polen, Oostenrijk en Frankrijk. Langs de grens met Nederland wordt pas sinds vorige maand gecontroleerd. Nederland wil vanaf eind volgende maand ook grenscontroles uit gaan voeren. President van Georgië, Saurashvili, erkent de uitslag van de parlementsverkiezingen niet. Ze roept de bevolking op om morgenavond uit protest de straat op te gaan. Volgens de Centrale Kiesraad in Tbilisi werden de verkiezingen gisteren met een kleine minderheid, meerderheid van bijna 55% gewonnen door Georgische Droom. Die regeringspartij vaart een pro-Russische koers. Volgens waarnemers van de OVSE was er bij de verkiezingen sprake van geweld, intimidatie en omkoping. President Sorotbishvili denkt dat Moskou erachter zit. Ze spreekt van een speciale operatie van de Russen. Iran is niet uit op oorlog, maar zal met een gepaste reactie komen... op de Israëlische aanval van gisternacht. Dat heeft president Peseskian gezegd, melden Iraanse media. De hoogste leider van Iran, Ayatollah Khamenei... hintte eerder vandaag ook al op een tegenreactie. De Israëlische premier Netanyahu zei dat met de aanval alle doelen bereikt zijn. Het Israëlische leger heeft weinig bekendgemaakt over wat de doelwitten waren... van de grote luchtaanval. In Den Haag zijn vanmiddag honderden Syriërs de straat op gegaan... het protest tegen plannen van de regering om Syrië veilig te verklaren. Als dat gebeurt kunnen veel vluchtelingen die nu in Nederland verblijven... worden teruggestuurd. Demonstranten zeggen dat het pas veilig is... als president Assad daar niet meer aan de macht is. Deze week lekte de asieldeal van PVV en NSC uit. Daar staat dat het kabinet asielzoekers zonder status terug wil sturen... en ook wordt overwogen Syriërs met een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd terug te laten keren.